uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Partijleider Wilders zegt in het AD dat de tijd rijp is voor een volgende stap. De PVV zit nu alleen in de gemeenteraad van Den Haag en Almere. Zaterdag meldde Wilders al dat zijn partij in ieder geval ook in Rotterdam gaat meedoen. Maar hij richt zich nu ook op gemeenten waar de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen goed heeft gescoord. Onder meer in Arnhem, Schiedam en Spijkenisse. Alleen als niet overal genoeg geschikte kandidaten worden gevonden... kan het aantal gemeenten waar de PVV meedoet nog afnemen. Noord-Korea heeft opnieuw een rakettest uitgevoerd... waarschijnlijk met een middellange afstandsraket. Die werd aan de oostkust gelanceerd en is volgens planning in zee gestort. De test komt vlak voor het bezoek van de Chinese president Xi... aan zijn Amerikaanse collega Trump... waarbij ook de omgang met Noord-Korea hoog op de agenda staat... Trump wil dat China, de enige bondgenoot van Noord-Korea, meer druk uitoefent op het land om te stoppen met zijn kernwapenprogramma. In Frankrijk is het tweede tv-debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen uitgelopen op een confrontatie over de economie en Europa. In het debat, dat ruim drie uur duurde, beschuldigde de pro-Europese Emmanuel Macron van nationaal leider Marine Le Pen van het verspreiden van leugens en van nationalisme. Le Pen noemde Macron een oud fossiel. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op 23 april. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet vandaag 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. Verwacht wordt dat het de schatkist een half miljard euro op zal leveren. ASR werd in 2008 als onderdeel van Fortis genationaliseerd, maar de staat wil nu weer van de aandelen af. Het weer, er is kans op mist. De komende dag wolkenvelden, soms wat zon.